uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat is omgekomen door het ongeluk met een hijskraan in Mekka... is opgelopen naar 107. Ook zijn er meer dan 230 mensen gewond geraakt. Door een zware storm viel de kraan om op de grote moskee. Het gebeurde gistermiddag, vlak voor het vrijdagmiddaggebed... waardoor het erg druk was in de moskee. China heeft de zoektocht naar slachtoffers van de explosies in Tianjin afgesloten. Volgens hen kan er niks meer worden teruggevonden van de acht mensen die nog worden vermist. Het officiële dodental komt daarmee op 173. Onder de doden zijn ruim 100 brandweerlieden. Ook onder de vermisten waren nog vijf brandweermensen. Precies een maand geleden werd Tianjin getroffen door meerdere explosies op een haventerrein... waar veel gevaarlijke stoffen lagen opgeslagen. Antoon Hurkmans vertrekt als bisschop van Den Bosch. In een brief aan zijn bisdom zegt hij dat hij in juni aan paus Franciscus heeft gevraagd of hij mag stoppen. De paus heeft daar nu mee ingestemd. De 71-jarige Hurkmans schrijft dat hij graag tot zijn 75ste in functie was gebleven, maar dat hij zich te zwak voelt om zijn werk goed uit te voeren. De republikeinse presidentskandidaat Rick Perry geeft het op. Tijdens een toespraak zei hij dat hij niet genoeg geld heeft om campagne te blijven voeren. Hij stond al langer laag in de peilingen en had daardoor moeite met het vinden van grote geldschieters. Van de 17 republikeinse kandidaten is Perry de eerste die uit de race stapt. De treinen van en naar Utrecht rijden weer normaal. Gisterochtend trok een goederentrein een bovenleidingstuk bij station Utrecht Centraal. Daardoor was er op veel trajecten vertraging. Door de drukte op het spoor konden de herstelwerkzaamheden pas rond middernacht beginnen. Sinds twee uur vannacht rijdt alles weer volgens dienstregeling. Het weer vanochtend neemt de bewolking toe en in de loop van de dag trekken buien het land in.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 internet. www.zfmzandvoort.nl got no destination. The sun in our face, and we don't need a plan. moment in time, one stirring twist of lime. A gentle breeze whispering trees. Our hearts in conversation jump into the ocean, dreaming in slow motion.